Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven toen een kledingfabriek instortte. Er is een nieuwe video vrijgegeven van de twaalf voetballetjes en hun coach die vastzitten in een Thaise grot. Ze introduceren zichzelf en zeggen dat ze in een goede gezondheid verkeren. Het is nog altijd onduidelijk hoe en wanneer de voetballers en hun coach kunnen worden bevrijd. Ze zaten ruim een week vast toen ze maandag werden gevonden. In de buurt van Salisbury in Engeland zijn twee mensen ernstig ziek geworden door een onbekende stof. De veertigers werden bewusteloos gevonden in een huis. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Aanvankelijk werd gedacht dat ze vervuilde drugs hadden genomen, maar inmiddels wordt er ook met andere scenario's rekening gehouden. In Salisbury werd begin maart een aanslag gepleegd met zenuwgas op de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. Ze zijn alweer een tijdje uit het ziekenhuis. Ruim 100.000 mensen in Nederland hebben last van morbide obesitas, de zwaarste vorm van overgewicht. In totaal heeft 14% van de bevolking boven de 20 obesitas, 2,5 keer zoveel als in de jaren 80, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM en het CBS. Vrouwen hebben vaker dan mannen last van overgewicht. Engeland staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Colombia werd verslagen na strafschoppen. Het was de eerste keer dat Engeland een penaltyreeks op het WK won. In de reguliere speeltijd werd het 1-1. Zaterdag speelt Engeland in de kwartfinales tegen Zweden. Het weer, veel zon, maar in het noorden en zuiden wat bewolking. In Limburg later kans op een regen- voor onweersbui. Het wordt 23 tot 30 graden. de komende dagen blijft het zomers.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 Remembering it used to be so right. If you're asking for the truth, I'd have to say I won't. First time me see you, me da walk in a maca. Now me see you when me want fi burn up in a fire.